8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De ramp met vlucht MH17 leidt tot steeds meer verdeeldheid in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en PvdA vinden dat andere partijen terughoudend moeten zijn met het stellen van vragen omdat ze anders het onafhankelijke onderzoek verstoren. De oppositie lijkt zich daar niets van aan te trekken. D66 zegt juist steeds meer vragen te hebben over de gebeurtenissen in de dagen voor de ramp. Minister Kamp van Economische Zaken probeert te voorkomen dat de provincie Noord-Brabant proefboringen naar schaliegas verbiedt. Hij vraagt de provincie te wachten tot het onderzoek naar de risico's is afgerond. Het gaat dan vooral om de mogelijke vervuiling van grondwater door chemicaliën. Noord-Brabant wil vandaag een besluit nemen over een verbod. Kamp noemt dat voorbarig. De goedkope zorgpolis met beperkte artsenkeuze lijkt van de baan. Minister Schippers komt met een alternatief voor haar zorgwet, melden bronnen in Den Haag. In het nieuwe plan zou iedereen in principe vrije artsenkeuze houden... maar wie de keuze van de verzekeraar volgt krijgt een korting op het eigen risico. Schippers wil dat nog niet bevestigen. De separatisten in het oosten van Oekraïne hebben een lokaal staakt het vuren voorgesteld dat rond deze tijd zou moeten ingaan, schrijven Russische media. De Oekraïense regering zou ermee hebben ingestemd. Het tijdelijke staakt het vuren moeten inwoners van de belegerde stad Debaltsevo de kans geven de stad te verlaten. Daar is de afgelopen week zwaar gevochten. De separatisten proberen de stad in handen te krijgen. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip met drie mensen aan boord omgeslagen. Dat gebeurde rond middernacht toen een zandzuiger bezig was zand over te laden. Eén opvarende is gered, de twee anderen lagen te slapen en worden vermist. De kans dat ze nog leven is klein. Duikers kunnen het schip niet in omdat de stuurhut in elkaar is gedrukt. Klopsignalen worden niet beantwoord. Het weer droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam bij Randweg Dordrecht 3 kilometer.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 En, eh, gelukkig, uh, ja, het schiet alweer op. We gaan het voorjaar. Nou ja, dat betekent dat we ook allerlei krievels in ons buik weer krijgen. 14 februari, dan is het natuurlijk weer zover. Valentijnsdag. als u nou thuis 25 jaar luistert naar dit programma... want eh, ja, onze zender bestaat 25 jaar. Volgend weekend een heel feestelijk weekend wat dat betreft. Maar eh, wat ik wilde zeggen, als u nou al 25 jaar luistert naar dit jazzprogramma... Nou, dan bent u gewoon onze Fanny Valentine. Dan krijgt u van mij de uitvoering van V. Klaassen. Ronnie Valentine. Dat was uh, V. Klaassen. Ze werd ondersteund door Chad Baker. Ja, luisteraars, een heel bijzondere eh, week voor van Zandvoort. Want eh, aankomende vrijdag begint een marathon-uitzending om vier uur s middags... en die duurt tot de volgende dag 25 uur later, ja. dus er zullen heel veel vrijwilligers van van Zandvoort meewerken daaraan. Maar zondag, volgende week zondag... dan is er natuurlijk weer dat wekelijkse jazzprogramma. Maar niet zomaar een programma, want daar ga ik u iets van vertellen. Volgende week zondag hebben we hier een, natuurlijk een jubileumprogramma. 25 jaar ZFM Jazz. En eh, daar, zal natuurlijk eh, de nodige muziek worden gedraaid. Er zullen eh, mensen van wel eer hun aantreden doen. Die zijn uitgenodigd, voormalig presentatoren. mensen die iets met de organisatie van het programma te maken hebben gehad in het verleden. nou, you name it, maar met name ook live artiesten komen hier spelen. En eh, dat vinden we natuurlijk geweldig. Eh, elk uur, want eh, de, uitzending gaat overigens, dat moet ik u eerst vertellen... vier uur duren. Begint s ochtends om tien uur en s middags om twee uur afgelopen. En elk uur vindt er een live optreden plaats... met allemaal mensen die zich hebben ingezet voor dit programma. En heel gaarne bereid zijn te komen spelen. En de, een van die mensen is bijvoorbeeld Erik Timmermans. Nou, die kent u hier uit Zandvoort. Die organiseert regelmatig in de krocht natuurlijk die prachtige jazzmiddagen. Geertje Kouwveld trad daar al op. En eh, nou, tal van prominenten en allemaal hele goede muzikanten. Dus dat is natuurlijk geweldig. En Erik komt hier ook spelen s ochtends eh, tussen uh, eh, 10 en 12 uur. Ruud Jansen zal de, de, toetsen verzorgen. Ikzelf de drums. Kees van der Laarsen komt ook bas spelen. maar we hebben ook een een gast die een beetje in de sporen treedt... van eh, niemand minder dan eh, ja, Toet Stielemans. En dat is Martijn Lutmer. En Martijn Lutmer, luisteraars, die klinkt zo. Martijn Lubner was dat. En eh, u had het nummer waarschijnlijk herkend. Het is natuurlijk heel bekend van eh, niemand minder dan eh, Frank Sinatra. Nancy with a Laughing Face. Dat is niet helemaal zo toevallig, luisteraars. Want het album heet ook Frankly. en dat is een album dus met allemaal repertoire geïnspireerd door Frank Sinatra. Martijn Lubner, hij komt hier live spelen volgende week... tijdens het vier uur durende programma bij ZFM Jazz. En u bent van harte welkom, luisteraars. Als u in de buurt bent van de Tolweg nummer 10A... En eh, u heeft zin in een bakje koffie, maar nog meer zin in jazz... en dan ook hier de gezellige sfeer in de studio... mag u hier gewoon naar binnen lopen. En eh, eh, als, als het niet al te vol is, dan kunt u misschien nog een, een plekje in de studio bemachtigen... En, en, meegenieten van alles wat er voorbij komt volgende week. Veel live muziek, maar ook veel muziek gedraaid hier natuurlijk door de presentatoren. u hoort allerlei oude anekdotes voorbij komen. U hoort eh, eh, hoe de zender is een beetje is opgericht. En u hoort natuurlijk ook eh, hoe het jazzprogramma is ontstaan. Wie de mensen van het eerste uur waren. Nou, kortom, alles wat er over ZFM Jazz te weten valt. Dat, dat voor zover u dat nog niet weet, want u bent natuurlijk trouwe luisteraar... u weet het natuurlijk al lang. Maar voor zover u dat niet weet, wordt u daar volgende week helemaal over bijgepraat. Eh, mijn neef Fred Kroonsberg werkt er onder andere aan mee. Auko Beuving, eh, ook een eh, collega die de jazzprogramma's presenteert. Adam Spoor zal er zijn. Nou, te veel om op te noemen, te veel namen. Ik, ik ga ze niet allemaal noemen, want dan ben ik aan het eind <laughs> van de, uitzending. Nee, zo is het, zwaar. is ook weer niet. Maar in ieder geval, ehm, ja, u bent van harte welkom luisteraars. En ik hoop dat u in uh, grote getalen ons eh, zult bijvallen. Dan ga ik u nog eventjes verwennen met eh, een stuk van Matt Dusk. En dat is een beetje een man die in de voetsporen treedt van Marco Bublé. Luister maar naar de stem. Het is een beetje, nou het is niet helemaal hetzelfde, maar het, het gaat er naartoe. En Matt Dusk, die heeft het erover. Die richt zich persoonlijk tot u want er is niemand zoals jij voor ZFM Zandvoort.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 Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there zijn. There'll never be another you. Dat was Matt Dusk. Nou, leek hij een beetje over Michael Bublé. Of leek hij er niet op? Ik vind het wel wel. Maar je moet zelf maar oordelen, luisteraars. We gaan eh, genieten van eh, Silje eh, Nergaard. En uh, Be Still in My Heart. Dat zingt zij. trouble maar het is Be Still My Heart. Het was Silje Nergaard. Nou, luisteraars, eh, is het lekker wakker worden of is het niet lekker wakker worden? Heeft u een kopje koffie erbij? Nou, eh, ik ook hoor. Helemaal groot gelijk. En eh, ik zou zeggen, zak lekker uit op de bank. Want ja, ik begin het eerste uur. Begin ik een beetje rustig met rustige muziek. Kan u even een beetje bijkomen. Misschien heeft u wel eindelijk eens een keer uit kunnen slapen vanmorgen. Nou, ook heerlijk natuurlijk. En, en dan nou genieten van heerlijke jazzmuziek. en Crossroads, programma hiervoor, daar heeft u misschien ook al naar geluisterd. Heerlijk uh, country programma. Eh, daar kwam ze al voorbij, Shelby Lynn. Een dame die met name eh, haar sporen heeft verdiend dus in de countrymuziek. Maar af en toe toch ook een, een jazz-uitstapje maakte. En ze is nu helemaal los van die uh, countrymuziek. Daarom zingt ze... I don't get around much anymore. Als het om country gaat dan, hè. Heeft wel een beetje een country sfeertje nog. <laughs> miss the Saturday dance. Heard they at the floor. I couldn't bear it without you. Don't get along much anymore. Weet je ook het sfeertje van Hot Club The Friends, hè? Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about don't get around much anymore different without much anymore. Ja, en de viool als uh, eh, solo-instrument in, uh, in een wordt eigenlijk helemaal niet zoveel gebruikt. En eh, dit was toch wel weer een, een uitzondering erop. En ja, het, doet ook een beetje denken aan, natuurlijk aan het countrysfeertje... maar ook aan Hot Club de Friends... waar ook violen nog wel eens worden gebruikt als het gaat om jazzmuziek. En ik heb ervan genoten en ik hoop u ook. Nou, ik heb beloofd dat ik het eerste uur dat ik het, dat ik het rustig hou. En dat doe ik ook geldt ook voor het volgende nummer... wat prachtig wordt gezongen door Mathilde Santing. Nou, dat is natuurlijk een Nederlandse verdette die we allemaal kennen. natuurlijk. Dat maakt het leven compleet, luisteraars. U onderschat misschien wat muziek eigenlijk eh, doet met de mens. Want, eh, nou, ja, kijk maar naar een film. Als er eh, een, een, een, een treurige film is... en je zet er carnavalsmuziek onder... dan is het hele effect van de treurigheid is weg. Of omgekeerd. Als er een, een hele vrolijke scène is met een polonaise... en je zet daar een, een, een doodgraversmelodie onder... dan is het, klopt het ook niet. Dus de emotie van muziek is altijd aanwezig in de mensen. En, eh, dat komt, daar komt het ook door dat, dat sommige mensen bij het horen van een melodie... ja, gewoon volschieten, gewoon kippenvel krijgen en, eh, en soms ook moeten huilen. Ja, nou, lachen en huilen, het zijn allemaal emoties. Ze horen erbij in het leven, nooit voor schamen. Dus uh, als je een melodie hoort die je zo aanspreekt... dat de tranen in je ogen schieten, dan moet je dat gewoon laten gaan. En gewoon de omgeving die op dat moment aanwezig is... daarvan getuigen laten zijn, want het is niets om je voor te schamen. Every time we say goodbye, I cry a little. Het kan ook zijn dat je volschiet als je liefje vertrekt. Ja, dit is eh, niemand minder dan Cole Porter... die u daarvan mee laat genieten. erg stil, luisteraars. En dat was niet de bedoeling. Ik was even een kopje koffie intappen. Ja. We hebben een dame die voor stormachtig weer zorgt. En dat is eh, Lina Hoorn. als ik hier naar buiten kijk, dan valt het gelukkig allemaal mee. Want ik, eh, ik zie het zonnetje schijnen en dat, is, eh, dat doet mij deugd, Het zonnetje eh, in mijn hart, ja.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 So goodbye, goodbye, bye, bye, goodbye, baby and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great. But it was just one of those things. Ja, gewoon even die dingen waar je even aan moet wennen. Good <laughs> old Frank Sinatra luisteraars. En volgende week dan eh, komt Kees van der Laars. Eh, dat is de bassist eh, van de Rick Jansen Band. Maar die speelt, ja, die heeft ook zijn spoor in de jazzmuziek verdiend. die komt hier ook spelen. het, twee, nee, het derde en het vierde uur. Ik heb het al eerder in de uitzending verteld. Volgende week dus een, eh, een, eh, jubileumprogramma. Vier uur lang. Vanaf tien uur s morgens tot eh, twee uur s middags. Met live muziek. Met alle... Nou, ik weet niet of alle presentatoren, presentatoren komen van vroeger. Maar er komen er een hoop. Die ooit dit jazzprogramma hebben gepresenteerd. En ja, komen bijpraten eh, hoe, het, hoe het hun beviel hier... en eh, wat ze allemaal hebben beleefd hier bij ZFM Jazz. En, maar het gaat er nu met name om wat u heeft beleefd de afgelopen 25 jaar. En eh, wij willen u bedanken voor het luisteren. En, en dat doen we niet zomaar, dat doen we gewoon op een manier... dat we zeggen van kom nou eens langs in de studio volgende week... Tolweg Tina, dan, dan bent u hier van harte welkom... en dan kunt u getuige zijn van de presentatie van het programma... en natuurlijk ook voor al die eh, live artiesten die hier in eh, Deun komen spelen. Het gaat heel gezellig worden. En eh, Kees van der Laars, ik zei het al, die, die komt ook zingen. En die zingt dan stukken van Frank Sinatra... zoals u net voorbij hoorde komen. Just one of those things. Nou, welke nummers die allemaal kiest, dat blijft natuurlijk nog een verrassing. Maar in ieder geval kunt u daar getuige van zijn. het orkest van Miles Davis, But Not For Me. Ja, luisteraars, eh, vanavond, ik weet al wat ik eet vanavond. Ik ga het u verklappen, doe ik normaal nooit, maar eh, lekker haché. Oh, de winter zo lekker, een pan haché. Maar eh, het is maar goed dat ik die pan niet mee heb genomen... want anders was alles eruit geswingd. <laughs> dat nummer wat ik zojuist draaide, ja, voor mij, het swingde de pan uit, luisteraars. Voor u toch ook? Ja, helemaal gezellig. Uh, bent u op het strand geweest? Waren er een beetje golven vanmorgen? Uh, was het een beetje rustig de zee? Nou, dan zorg ik voor een extra golf. Dat doe ik dan met eh, Serge Mendes. Het nummer heet Wave. Nou, niet helemaal toevallig. Golf. Hey, Volkswagen Golf. Maar gewoon een uit de branding. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. You can't deny. Don't fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, and don't fight me. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Together. Together, samen op het strand. Een weefje ontdekken. band van eh, Sergio Mendes was dat een beetje Braziliaans eindig. Ik heb nog maar een minuutje of twee te gaan, luisteraars. En dan staat die meneer van het Niels of die mevrouw van het Niels. Ik weet niet wie er van nog een dienst heeft. Eh, die komt eraan en uh, die gaat mij alles vertellen over wat er allemaal zo in de wereld is gebeurd het afgelopen uren. tot die tijd nog een stukje high five.